Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het CDA wil dat agenten religieuze uitingen dragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppeltjes en kruisjes. Het partijbestuur wil dat voorstel opnemen in het verkiezingsprogramma. Het is een idee van de afdeling Utrecht van de partij en het bestuur steunt het. Achtergrond van het voorstel is dat bij agenten en rechters de neutraliteit zoveel mogelijk moet worden gewaarborgd... en dat partijdigheid zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Het ministerie van Justitie zegt in een reactie dat agenten nu tijdens de dienst ook al geen religieuze uitingen mogen dragen. En voor rechters is er een soortgelijke regeling van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Acht op de tien Amsterdamse huizenbezitters betalen een te hoge erfpacht. Dat zegt de Amsterdamse Rekenkamer naar onderzoek. In Amsterdam wordt eens in de 50 of 75 jaar de jaarlijkse erfpacht opnieuw berekend. Huizenbezitters hebben daarom de afgelopen tijd een nieuwe aanbieding gekregen. Meer dan de helft van die mensen heeft het erfpachtvoorstel niet geaccepteerd, waarna een deskundige met een nieuwe aanbieding kwam. In 80% van de nieuwe voorstellen viel de erfpacht bijna 600 euro lager uit. In Athene is een aanslag gepleegd op het Griekse kantoor van Microsoft. Daarbij is de ingang van het pand zwaar beschadigd. De drie daders reden met een bestelbusje door de glazen puin naar binnen en lieten een brandbom afgaan. De brandweer denkt dat de bom bestond uit campinggasflessen en jerrycans vol benzine. De politie vermoedt dat radicalen of anarchisten achter de aanslag in de Griekse hoofdstad zitten. In de Amerikaanse staat Colorado moeten steeds meer mensen hun huis uit vanwege de hevige bosbranden. Sinds het vuur zaterdag uitbrak zijn 32.000 mensen geëvacueerd. Het vuur bedreigt de buitenwijken van de stad Colorado Springs en de drukbezochte campings bij de berg Pikes Peak, een van de toeristische trekpleisters. Door de branden is al 2500 hectare bos in de as gelegd. Het weer eerst bewolkt en plaatselijk wat regen. Vanmiddag op veel plaatsen droog en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het en... Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er nog files op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 7 kilometer. Bij Zoeterwoudendorp is de rechte rijstrook nog dicht. Daar stond een vrachtwagen met een klapband, die wordt ieder moment weggesleept. A9 Alkmaar Amstelveen bij het knooppunt Raasdorp 2 kilometer. De A10 ring Amsterdam West richting Den Haag bij de Koentenol 2 kilometer. A12 Utrecht Den Haag bij Nooddorp nog 4. A27 Almere Utrecht bij Beeldhoven 2 kilometer. A28 Zwolle Utrecht voor het knooppunt Hoevelaak 3 kilometer. Verderop bij Soesterberg 3 kilometer na een aanrijding. Daar is de rechte reisrook dicht. Op de N14 Leidsendam richting Den Haag.